Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Demissionair buitenlandminister Van Wil heeft de Russische ambassadeur in ons land op het matje geroepen. De diplomaat moet op het ministerie van Buitenlandse Zaken uitleg komen geven over de drones die dinsdagnacht het Poolse luchtruim hebben geschonden. Het op het matje roepen van zo'n ambassadeur is een zwaar middel in de diplomatie. Bij de Russische ambassadeur gebeurde het eerder na het neerhalen van vlucht MH17... en vorig jaar nog na de dood van Poetin-criticus Alexei Navalny. Premier Schoof noemt de moord op Charlie Kirk een laffe en afschuwelijke daad. Kirk, een stemmentrekker en bondgenoot van president Trump... werd gisteren neergeschoten bij een bijeenkomst op een universiteit. Charlie Kirk stond bekend om zijn conservatieve denkwijze en zijn vurige speeches... en richtte zich op social media, via TikTok en Instagram, vooral op jongeren. Deze studenten waren bij die bijeenkomst en werden onbedoeld een ooggetuige van die moord. En let op, het kan schokkend zijn. We heard a loud shot, a loud bang, and then I saw his body actually in slow motion kind of fall over. I heard a loud bang, which I figured a shot would be a little bit louder, but then all of a sudden just tons of blood gushing right out. And then he like fell over and slumped down and everybody got down and was screaming and then we all ran. er ontstond pure chaos toen het gebeurde, vertelt ze. En de schutter is nog altijd niet gepakt. En de inspectie heeft ingegrepen bij een arts uit Veldhoven. Die beweerde dat hij autisme en hersenverlammingen kon genezen. Dat deed hij met navelstrengbloed. Het werkt echt, hoorde deze Omroep Brabant-journalist van hem. Daar verwijst hij naar een onderzoek eh, waar hij zijn werk op baseert. Dat zou aantonen eh, dat autisme bij kinderen eh, behandelbaar zou zijn met dit soort bloed. Maar wij hebben een hematoloog gesproken van een universitair medisch ziekenhuis. Die stelt eigenlijk dat dat onderzoek aan alle kanten rammelt. Ja, het blijkt dus toch helemaal anders te zitten. Die arts behandelde in totaal 200 kinderen zonder vergunning. Van de inspectie mag hij zijn experimentele behandeling dan ook niet meer uitvoeren.